4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Geldt voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Vanaf 12 uur is er kans op onweersbuien, hagel en windstoten. Vooralsnog geldt code geel tot 8 uur vanavond. Eerder deze week hadden delen van het land al te maken met extreem weer. In de glastuinbouw werd voor miljoenen euro schade aangericht door zware hagelbuien. Op het industrieterrein bij Moerdijk woedt een brand bij een recyclingbedrijf. In een loods is een stapel van 150 ton kunststofvezels gaan broeien, wat een flinke rookontwikkeling geeft. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De brandweer is bang dat de broeibrand zich verder ontwikkelt. En ook wordt gevreesd dat de brand overslaat naar een naastgelegen loods met 1200 ton kunststofvezels. De brandweer van Moerdijk is daarom met flink wat manschappen aanwezig. Brandweerlieden uit Dingspelo, Eibergen en Doetinchem worden in Duitsland ingezet om hun collega's daar te helpen. Door hevige regenval staat het water in de rivier de Issel extreem hoog. De dijk bij de stad Haminkelen, zo'n 35 kilometer van de Nederlandse grens, dreigt te bezwijken. De afgelopen dagen zijn al honderden Duitse brandweerlieden bezig geweest met pompen en zandzakken. Ook in de Achterhoek is plaatselijk wateroverlast ontstaan door het hoge water in Duitsland. De Duitse marine heeft op de Middellandse Zee bijna 1300 vluchtelingen gered. Zo'n 80 kilometer uit de kust van Libië haalde een Duits fregat 485 mensen van een aantal houten en kunststofboten. Het schip nam onderweg ook nog honderden vluchtelingen op van andere schepen. De migranten zijn naar Italië gebracht. Het weer, Eerst nog overwegend droog met opklaringen en minima rond 11 graden. Later vannacht aan de kust meer kans op buien die zich overdag verder uitbreiden. Tussendoor ook nog wat zon en vanmiddag is er dus kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 19 graden met een matige westelijke wind. De komende dagen blijft het licht wisselvallig.